Ook al paste de reis binnen de voorschriften... het was heel onverstandig om geen rekening te houden... met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. De koning ging vrijdag met zijn gezin op vakantie naar Griekenland. Dat zorgde voor veel kritiek, omdat het advies van het kabinet is om juist zoveel mogelijk thuis te blijven. dag later kwamen Willem-Alexander, Maxima en prinses Ariane daarom alweer terug. Gisteren kwamen ook Amalia en Alexia terug naar huis. Daar ging de koning niet op in. Het YouTube-kanaal van Lange Frans is weg. Op Twitter zegt Lange Frans dat hij het heel jammer vindt. Hij bedankt ook Arjen Lubach en vraagt of die misschien contacten bij YouTube heeft... zodat in ieder geval zijn muziek terug mag. Lange Frans krijgt veel kritiek vanwege complottheorieën. In Tsjechië moeten mensen voortaan ook buiten een mondkapje op... op plekken waar twee meter afstand houden niet te doen is. Ook als je naast iemand in de auto zit moet je verplicht een kapje op. In Tsjechië loopt het aantal coronabesmettingen weer hard op. Het is geen succes. Ze zitten allemaal thuis. Eh, de een eh, zit in een kledingkast, de ander in een pyjama. En ook Kamervoorzitter Ariep is er niet echt fan van. Thuiswerken en dan via een videoverbinding vergaderen of overleggen met collega's. Hoe je het toch een beetje goed aanpakt staat nu in een boek Videobellen etiketten. De schrijver heeft alvast een paar tips waar je op moet letten. Wat is je camerapositie? Hoe zit je achter beeld? Kom je heel groot in beeld? Zit je te laag? Zit je te hoog? Zit je naar, naar neusgaten te kijken? Een ander is niet zo geïnteresseerd als jij je stroopwafels zit te eten... pal voor het beeld en de smakkende geluiden daarvan hoort... kom je meteen ook op het geluid terecht. Let op hoe je de, ehm, de, geluiden maakt. Het smakken achter de microfoon. Het tikken van het toetsenbord. Dierengeluiden die om je heen zijn. Een hond die over, eh, door het beeld heen loopt. Een kattenstaart die door het beeld heen loopt. Het weer, de buien verdwijnen en de zon breekt vanmiddag door. Het gaat wel steeds harder waaien. Vooral aan de kust wordt het stormachtig. En het is heel zacht, 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.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 I take a left to go. Cause everywhere I go. take a left to go and take a left to go. is and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy.